We gingen lekker uit dineren in een heel duur restaurant. De chef die kwam gelijk naar mij toe. Ik ben daar was de klant. Hij vroeg aan mij wat wil je eten? Ik zei dat weet jij wel. Ik hoef geen caviar of leven. Ik wil een broodje